Gert Kluk met het NOS-journaal. Koning Willem had gekomen om het feest bij te wonen. Aan het slot werd het Wilhelmus gezongen en klonk het langs als zijn leven voor Willem-Alexander... die vandaag zijn 51ste verjaardag viert. Hij heeft vandaag ook gesproken met slachtoffers van de aardbevingen. Het derde kind van de Britse prins William en zijn vrouw Kate gaat Louis Arthur Charles heten. Dat heeft Kensington Palace bekendgemaakt... Het jongetje werd afgelopen maandag in een ziekenhuis in Londen geboren. Zijn officiële aanspreektitel is zijn koninklijke hoogheid prins Louis van Cambridge. Louis V in lijn van de troonsopvolging. De leiders van Noord- en Zuid-Korea streven naar een vredesverdrag en complete nucleaire ontwapening. Dat hebben ze afgesproken op hun topontmoeting in de gedemilitariseerde zone op de grens van de twee landen. Afgesproken is ook dat de Zuid-Koreaanse president Moon nog dit jaar op bezoek gaat in Noord-Korea. De oorlog tussen de beide Korea's eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Vrede werd nooit gesloten. De EU-lidstaten zijn het eens geworden over een verbod op enkele soorten gif in de buitenlucht. De bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw ingezet om gewassen te beschermen, maar vormen gevaar voor bijen die noodzakelijk zijn voor de bestuiving van gewassen. In de kassen mag het gif nog wel worden gebruikt. Bij een internationale politieactie tegen het propagandaapparaat van Islamitische Staat zijn onder meer in Nederland servers in beslag genomen. Wie de servers beheert is nog niet duidelijk. Ze werden gebruikt door AMAC, het persbureau van de terreurorganisatie. Volgens Europol is de operatie bedoeld om het propagandaapparaat van IS grondig te destabiliseren. Een winnaar van een Britse natuurfotowedstrijd moet zijn prijs inleveren. De Braziliaan had voor zijn winnende foto een opgezette miereneter gebruikt. Dat kwam aan het licht toen het bezoekers van een natuurpark in Brazilië opviel...